Volgens bronnen bij justitie hadden ze contact met IS in Syrië of Irak... Ze zouden al mogelijke doelwitten hebben verkend. Het lijkt erop dat de twee geen contact met elkaar had en los van elkaar een aanslag wilden plegen. In Mumbai in India zijn bij een brand zeker 15 doden gevallen. De brand brak uit in een opgeknapt fabriekspand met restaurants, hotels en kantoren. Het vuur begon volgens lokale media op de bovenste verdieping en verspreidde zich razendsnel. De meeste doden zijn vrouwen die op een feest waren op het dakterras in Mumbai. Apple biedt excuses aan voor een verklaring over trage oude iPhones. Eerder deze maand zei het Amerikaanse bedrijf dat ze oudere toestellen, zoals de iPhone 6, 6S en SE, expres langzamer laten werken, zodat ze minder snel vastlopen. Critici vinden dat Apple mensen opjaagt om vooral een nieuw toestel te kopen. Dat is niet zo, zegt Apple. Het bedrijf betreurt het dat klanten zich in de steek gelaten voelen. Volgens Apple kunnen oude toestellen weer sneller werken als de batterij wordt vervangen. Oud-topvoetballer George Weah wordt de nieuwe president van Liberia. Bijna alle stemmen zijn geteld. Hij staat op ruim 61 procent. Zijn belangrijkste tegenstander, de huidige vicepresident, heeft nog geen 40 procent van de stemmen gekregen. De oud-voetballer van Paris Saint-Germain en AC Milan is vooral populair onder jonge Liberianen. Het is de tweede keer dat hij meedoet aan de verkiezingen. George Weah wordt waarschijnlijk volgende maand geïnstalleerd als president van Liberia. Het weer, brede opklaringen, bij minima rond het vriespunt. Het kan glad zijn. Morgen bewolkt en in de middag kans op regen en sneeuw. Het wordt hooguit 2 graden. Het weekend wordt een stuk zachter met 10 tot 12 graden. Dit was het... Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu de nacht.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 www.zfmzandvoort.nl I'm blowing with the wind of change. be nine to ninety-five, on to the new style track. Fast, so we're going back, way back, to nod your head, boy and gal, take it on, Michelle. Shannon, the cannon. We shoot at fat loads for Armageddon.